Marknesse in de Noordoostpolder. De overvallers vluchten over de A6 richting Amsterdam en de politie zette de achtervolging in, onder meer met een helikopter. Bij Muiden sloeg de auto van de overvallers over de kop en volgde er een schietpartij. De vier verdachten zijn aangehouden. Rond deze tijd zou de A1 weer open moeten gaan. Door de afsluiting zijn lange files ontstaan op de A1 en de A6. Het weer droog met zonnige perioden en een matige zuidwestenwind. Temperatuur van 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden.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 world know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We got to be extra careful that we don't build our hopes up too high. Cause she has got her own obligations. Well, and so, yeah, so. is programma van Troonsberg en David Habig. En eh, we worden niet Michael Bublé, maar de hier in de regio bekende Sven Duif. nog zeer jonge en getalenteerde zanger. Hij heeft een cd uitgebracht met maar liefst 15 nummers. Nou, dat is wat voor iemand die nog aan het begin van een lange carrière staat. En dan al zo'n prachtige cd. We gaan eh, van 2011 terug naar 1952. En daar eh, heb ik een live nummer eh, van Mary Lou Williams en haar orkest. met Harry Bakers op eh, trompet. Vic Dickerson. En die heb ik nog met Hans eh, Sandberg gezien. Zelfs op het North Sea Jazz Festival. Toen was hij al heel oud op trombone. Morris Lane, sax. Mary Lou Williams op de piano. Neville John gitaar. Eddie Safransky op de bass. En Don Lemond op drums. Het nummer Downbeat. Etta James, a force of nature, music's original bad girl. With your platinum hair, wild cat eyes, your Fellini esque sexuality, and dangerous voice. A voice that could be raspy with hardness of pain and turn into silk on the drop of a dime. The master of jazz, blues, R&B, and rock and roll. We celebrate your unapologetic boldness, your genius and innovation. Thank you, Etta James. dat was dus uh, Beyoncé die een, uh, die een nummer zong voor Etta James. Die in het publiek zat. Uh, wij gaan verder. got the world on a string. I've got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. And got that string around my finger. What a world and what a life. I'm in love. I've got a song that I sing, and I can make the rain go.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 I got that string around my finger. Oh, what thing. right. When you get the world uh-huh. on a string. Sven Duif dat van de cd All The Way Boublé. Syrian Airguard, heerlijk van een uh, cd Nightwatch. En ik daarvan daar het nummer I Don't Want To See You Cry. There is no tender way to say it's the end. And so win or lose, I am forced to choose between a lover and a loving friend. Let me hear you say how you curse the day opened up your heart to me, that you Boekie eh, Boogie was dat van eh, Bert Boeren op de trombone, Bob Karper op klarinet, Rob Aangebeek op de piano, Adrie Bas op de braad, wil ik zeggen. Maar het is Adrie Braad op de bas en Bob Dekker op de drum. Het was een eh, opname van 1999. Van dezezelfde cd, Jazz Giants, eh, ga ik nu nummer 12 draaien. Dat is een heerlijk eh, nummer met eenzelfde bezetting als ik net noemde. En dat is eh, een hele beroemd nummer, wat door velen is vertolkt. Moten Spring. blues. En eh, velen hebben natuurlijk B.B. King eh, herkend die zong en op de gitaar speelde. En werd begeleid door de gigantische Jimmy Smith. Nog een paar grote die meededen op dit nummer. Neil Hubbard en John Porter op de gitaar. Chris Staten op de piano. John Porter nog een keer gitaar. En Pino Palladino op de basgitaar en Andy Newark op de drums. We gaan heerlijk eh, verder met een nummer van Louis Armstrong en his All-Stars, Mac the Knife. sharp has pretty teeth, dear. And he shows them pearly white, just a jackknife as Mac Heat, dear. And he keeps it out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread fancy gloves still Where's my key, dear. So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone? back to knife. Yes, from a tugboat by the river, baby. I see my bag drooping down, and the cement's but the weight, dear, that you Maggie is back to town. Yeah, Louis Miller disappeared, dear drawing out all his cash. And like he'd spend like a said, did our boy do something rash? Suki Tatri, Jenny Diver, Lottie Lynn, yeah, sweet Lucy Brown, yes, right ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must is hot as Hades. A lady's not safe de kenners weten natuurlijk, dit is Billy Holiday met eh, I Must Have That Man. Maar het is alweer uh, praktisch voorbij. Twee uur ZFM Jazz met David Habig en Fred Kansberg. En u moet direct na 12 uur meteen even gaan luisteren. Want we hebben hier in de studio een toptalent van 14 jaar. David Staats, hij gaat hier beginnen in deze studio. En dat is heel leuk als jonge mensen een podium krijgen om hun talenten eh, te gaan etaleren. En om heel veel ervaring op te gaan doen. David heel veel succes trekt. En eh, ik heb het dan ook nog in het laatste nummer. En dat is, eh, als het allemaal nog lukt in de tijd, eh, Benny Goodman. Die in het begin van zijn carrière met de dwingende en totale ruwheid van andere kleine tisten uit Chicago optrad. Later werd hij heel anders. Het werd technischer en het werd gladder. Hij werd ook bekend hier in Nederland. Want wie herinnert zich niet, ouderen in elk geval, zijn optreden in het Noord-Hollandse Bokker. Ik zou zeggen, nog een fijne dag. En na 12 uur luisteren vooral naar David Staats.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 Volgens Japanse media zijn er zeker vijf doden en veel gewonden. De beving langs de noordoostkust van Japan had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter... en is daarmee de zwaarste beving in dat land in 140 jaar. Kort na de aardbeving was er een tsunami. Langs een kuststrook van 2000 kilometer kwamen vloedgolven aan land. Er ontstond een grote modderstroom die langs de kust trekt. Er worden boten, auto's en woningen meegesleurd. In het getroffen gebied zijn een aantal kerncentrales stilgelegd. Volgens de Japanse premier is er geen schade aan de centrales. Wel is er een grote brand bij een gascentrale. Er zijn militairen naar het getroffen gebied gestuurd om hulp te verlenen. Er wordt gewaarschuwd voor een tweede en derde golf. Tientallen landen rond de Grote Oceaan hebben een tsunami-alarm afgegeven. Staatssecretaris Atsma wil het aantal vogels rond Schiphol terugdringen. De veiligheid van het luchtverkeer komt in het geding doordat er steeds meer vogels zijn. Het aantal botsingen van vliegtuigen met vogels is in twee jaar met bijna de helft gegroeid. Atsma vindt dat een gebied van 10 tot 13 kilometer rond de luchthaven activiteiten moeten worden verboden die vogels kunnen aantrekken. Nu is die zone 6 kilometer. Het gaat dan bijvoorbeeld om vuilstort, viskwekerijen en natte natuur. De drie Nederlandse militairen